Goede start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Dat er ook in heel Nederland minder of geen streekbussen en regionale stroptreinen rijden. Dat zal op sommige plekken tot veel vertraging en overlast leiden. Onder meer werknemers van Arriva, Connection en Qbus voeren actie voor meer salaris en een lagere werkdruk. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden naar verwachting wel veel bussen, want die steden hebben zelfstandige stadsvervoerbedrijven. Zeker zeven Russische vliegtuigen zijn vernietigd door een granaataanval van rebellen op een militaire basis in Syrië. Tien mensen raakten gewond, meldt de Russische krant Commerçant op basis van twee militair-diplomatieke bronnen. De Russische autoriteiten hebben de aanval niet bevestigd. Vorige maand maakten de Russen bekend dat ze zich permanent zullen vestigen op twee militaire bases aan de Syrische kust. Dat was verrassend, aangezien president Poetin kort daarvoor had aangekondigd dat hij Ruslands militaire aanwezigheid in Syrië aanzienlijk zou terugschroeven. Trekpleister en kruidvat stoppen met de verkoop van sigaretten. Dat zegt topman Gerard van Breen in het AD. Hij zegt dat de twee winkelketens zich steeds meer willen profileren als gezondheidswinkels. Het afscheid van de sigaret gebeurt in fasen die bij elkaar anderhalf jaar duren. Hoeveel omzet de twee drogisterijketens met meer dan 1300 filialen precies mislopen door de sigaret in de band te doen, wil Kruidvat niet zeggen. President Trump zoekt niet langer naar stembusfraude bij de verkiezingen van november 2016. Hij won toen van Hillary Clinton, maar zij haalde in totaal wel meer stemmen. En volgens Trump klopte dat niet en waren er miljoenen illegale stemmen uitgebracht. Hij stelde een onderzoekscommissie in, maar die heeft hij nu ook weer opgeheven... omdat veel staten weigerden om de benodigde informatie voor een onderzoek te verstrekken. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een afnemende wind. Overdag in het noorden af en toe zon. Verder is het bewolkt en valt er wat motregen. Maxima rond 9 graden. In de avond gaat het harder regenen en ook weer flink waaien.